Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Oekraïne en hun familie mogen terugkomen naar Nederland zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Dat is natuurlijk een enorm dilemma, omdat je eh, niet te vroeg weg wil, want dan draag je potentieel bij aan instabiliteit. Eh, maar je wilt natuurlijk zeker ook niet te laat weg, eh, want je wil ook je eigen mensen niet in gevaar brengen. En zeker na wat we in Afghanistan hebben gezien. Rusland heeft een grote troepenmacht klaarstaan om Oekraïne binnen te vallen. wat natuurlijk het ingewikkeld is aan deze situatie, is dat het heel lastig te articuleren is waar Rusland nou op uit is. En, en waarom men daar denkt dat toegevoegde waarde voor Rusland zou kunnen hebben. De spanningen in de regio blijven oplopen. kwart van de mensen die op de IC hebben gelegen met corona... voelen zich een jaar later nog lang niet de oude. Het Radboud UMC volgde bijna 250 patiënten... en veel van hen houden klachten... waardoor ze nog steeds niet aan het werk kunnen of maar een paar uurtjes. Lekker naar een restaurant of een filmpje pakken. Als het aan het kabinet ligt, kan het weer. Onder voorwaarden en tot 10 uur s'avonds dat wel. Dit restaurant in Zuidwolde in Drenthe wacht de persconferentie van vanavond niet af en is al druk bezig. Het vergt nogal wat voorbereiding, dus dat ga je niet in één dag redden. Dus nee, de, de, alle de personeel is ingeroosterd, de bestellingen zijn gedaan en eh, de voorbereiding is begonnen. Ja. We horen vanavond waarschijnlijk ook dat leerlingen niet meer in quarantaine hoeven als ze geen coronaklachten hebben. Nu moet een hele klas naar huis als er drie of meer scholieren positief zijn getest. Er lijkt geen einde te komen aan Partygate in Groot-Brittannië... want opnieuw is er een lockdownfeestje van de Britse premier Boris Johnson uitgelekt. Dit keer vierde hij zijn verjaardag met 30 man. was in half juni 2020 en bijeenkomsten thuis waren toen verboden. Het weer, de dag begint grijs en mistig en ook daarna blijft het bewolkt. Het wordt vandaag een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 kwart van de mensen die met corona op de intensive care hebben gelegen... heeft na een jaar nog steeds klachten. Blijkt uit een groot onderzoek van het Radboud UMC. Er werden bijna 250 patiënten gevolgd. Ze hebben nu nog steeds last van zwakke spieren, vermoeidheid en mentale klachten. Er zijn opnieuw coronabesmettingen rond de Olympische Winterspelen in Peking. Er zijn 15 nieuwe positieve testen. Volgens de organisatie gaat het om mensen die net in China zijn aangekomen... of daar al in de Olympische bubbel zaten. Er is opnieuw ophef over een coronafeestje van de Britse premier Johnson. Volgens de zender ITV vierde hij in juni 2020 zijn verjaardag in Downing Street met 30 mensen. Het weer, veel bewolking. In het zuiden nog kans op wat zon en het wordt een graad of 4. I know for sure.